Goedemorgen, ik ben Dielke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. De Voedsel- en Warenautoriteit heeft bijna 650 levende dieren in beslag genomen. In oktober zetten ze zich extra in om criminelen op te sporen... die exotische dieren en planten proberen te smokkelen of te verkopen. En toen vonden ze nogal wat. 647 levende vogels, reptielen en amfibieën. En 3 kilo vlees, huiden, bontjassen en 2300 andere producten... van beschermde planten en dieren in beslag genomen het is in ons land verboden om dat te hebben en te verkopen. Sommige dieren werden bij de douane op Schiphol gevonden, andere bij handelaren. In Gelderland bijvoorbeeld, daar ontdekte de NVWA een man die honderden illegale vogels had. Vrachtwagenchauffeurs klagen over agressieve automobilisten. Steeds vaker gaan er auto's voor ze rijden die dan op de rem trappen. Bijna 9 op de 10 chauffeurs maakt het wel eens mee, meestal na het inhalen van een andere truck. En dat kan gevaarlijk zijn. Er kan een file, ongeluk of kettingbotsing door ontstaan. Het is nog de vraag of we met kerst weer aan een afhaalmaaltijd zitten. Restaurants, leveranciers en personeel vinden het vervelend dat nog niet duidelijk is... hoe de periode rond kerst en oud en nieuw eruit komt te zien. Terwijl die planning nu moet beginnen. Veel horecaplekken hebben vanwege de avondlockdown ook alweer een afhaalloketje neergezet. De duurste plek ter wereld om te leven. Je denkt misschien aan Tokio, New York of Parijs, maar het is Tel Aviv in Israël. Een onderzoeksbureau keek in wereldsteden wat je betaalt voor onder meer huizen, transport en boodschappen. En dat is een hoop in Tel Aviv. Correspondent Ties Brok merkt het ook in zijn supermarkt. Pot pindakaas, meer dan 5 euro. Een uh, pot jam, 5 euro. Als je in de kroeg een biertje bestelt, kun je zo 8 euro voor neertellen. Er is weinig concurrentie in het land en veel spullen moeten worden geïmporteerd van ver weg... omdat Israël geen goede relatie heeft met buurlanden. En dingen worden steeds duurder omdat Tel Aviv een populaire stad is. Zeker als het gaat om hoogopgeleide, eh, jonge, goed verdienende mensen... die trekken eh, heel graag naar Tel Aviv toe. En nou, dat drijft de prijzen natuurlijk ook op. De goedkoopste steden ter wereld om in te leven zijn Damascus, Tripoli en de hoofdstad van Oezbekistan. Het weer, een wisselvallige dag is het vandaag met regen. In het noorden en westen ook flink wat wind. Het is wel zacht, 10 graden. Morgen ook buien en kouder en gaat op 5. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriezer van de ANWB. In onze regio eh, file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Tussen Blarikum en Muiden. 11 kilometer met een half uur vertraging. Ze zijn er bezig met bergingswerkzaamheden na een ongeluk. En daarvoor is de rechte rijstrook dicht. En 10 minuten vertraging op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden. Het is file rijden over 4 kilometer tussen Almere Poort en knooppunt Muidenberg.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 We hadden het over je ziel en je kracht. Hoe jij dat zo zag dan, hoe jij je gedroeg. Nee, voor jou was er nooit iemand genoeg. Jij was het speciaals, deed nog nooit iets verkeerd. Met gesloten ogen bekeek ik het weer.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 Love is here today, just a kiss away. Angel, can you see the moon? you today And do you feel this way? Angel Isn't it a bright time? Love is here to stay Just a kiss away Angel Can you see the sunshine?